uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Groningers die zijn getroffen door aardbevingen hebben in ruim een maand tijd... bij elkaar 80 miljoen euro aan schadevergoeding uitgekeerd gekregen. Dat komt door een speciale regeling waarbij claims sneller kunnen worden afgehandeld. Er liggen nog altijd meer dan 17.000 dossiers die nog niet zijn afgehandeld. De 21-jarige man uit Noorwegen die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op een moskee bij Oslo... filmde deze aanslag met een camera die hij op zijn helm droeg. Dat zeggen de aanklagers, die spreken over essentieel bewijs. De verdachte wilde de aanslag livestreamen op sociale media, maar dat lijkt te zijn mislukt. Bouwconstructies die eenmaal zijn opgeleverd... worden daarna vrijwel nooit meer gecontroleerd. Dat zegt de directeur Bouw bij Ballas Nedam... na aanleiding van het ingestorte dak van het AZ-stadion. Pallas Nedam heeft het Euroborg Stadion in Groningen gebouwd... en is betrokken bij de uitbreiding van de Arena in Amsterdam. FC Utrecht en NAC Breda laten nagaan of de dakconstructie van hun stadions wel veilig is. Reddingsschip Ocean Viking heeft voor de kust van Libië opnieuw tientallen migranten van een rubberboot gehaald. En er zitten nu 356 mensen op het reddingsschip. Dat is toegerust voor maximaal 250 mensen. Het schip van Artsen zonder Grenzen en SOS Mediterranee vaart sinds een week voor de kust van Libië. De ANWB Alarmcentrale beleeft topdrukte door de vakantieperiode. Alleen al het afgelopen weekend kwamen er 28.000 meldingen binnen. De ANWB zet 450 mensen extra in om de meldingen in goede banen te leiden. En dat betekent dat er in totaal nu 900 hulpverleners op verschillende plekken in binnen- en buitenland aan het werk zijn. Het weer. Vannacht koelt het af naar ongeveer 12 graden. Morgenochtend vallen er vooral in het noorden nog enkele buien. In de loop van de dag verplaatst de regen zich naar de rest van het land... en dan kan er lokaal veel neerslag vallen.